This, is about to go down. Hey, this is Fisher. Hi, this is David Giller. Hey, we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Dom Dollar. The biggest DJs in the mix. 538 Dance Department. This is the Dance Department Hot Mix. Make some noise for Mathame! van deze week komt van twee broers uit Italië. Matteo en Amadeo Giovanelli. Samen Matame. Allebei klassiek muzikaal opgeleid. De een ging verder als violist op het conservatorium. De ander ging aan de slag als filmregisseur. Maar toen de twee besloten samen elektronische muziek te gaan maken, veranderde alles. action. action. groeide uit tot een hele grote naam in de techno-scene. Met muziek op de grote labels. En samenwerkingen met namen als Camel Fat, John Summit en Tiesto. En aanstaande vrijdag staan ze met hun show in het Sieraad in Amsterdam. Maar je hoort ze nu exclusief in de Dance Department Hot Mix. Dit is Matame. is gevuld, zweet druipt van het plafond en er wordt hier volop gedanst. Dit is Dance Department bij 538. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar de exclusieve hotmix door het Italiaanse duo Matame. Strulo. With them in the coffin, get them on a tombstone. Yeah, I got a half for the price of a kudo. Living like a boss man, nothing like Hugo. I need that, I need that, I need that. I need that, I need that, I need that. Getting inflation, peace is needed. Getting impatient, blood. Everybody getting complacent, leg work. Step on the pavement, zaterdagavond van 538 Dance Department. Armin van Buren en tot middernacht de allerbeste dance. Met dit uur een exclusieve hotmix van het Italiaanse duo Matame. Check Instagram, at Dance Department Official voor de playlist en alle info omtrent deze mannen. We gaan verder. Matame. go, go, staying in my low, low, ready to, to go, go, like I got so low, low. I want to know, know, where I do to go, go, if I come to low, low, to stay in the go, go, on my just gotta go back. I'm a freak. I just gotta flex, flex, flex on the I just wanna rap, rap, rap to the beat. I just wanna bad, bad, cause I'm mean. I just gotta go op je zaterdagavond. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar de exclusieve hotmix gemaakt door het Italiaanse duo Matame. Alle hotmixes en de hele show kun je elke week terugluisteren via 538.nl. geluisterd naar Dance Department op 538. Dat was weer een heerlijke mix. Elke zaterdagavond probeerden we weer de allerbeste DJ's voor je te regelen in de hotmix. En het mooie is, je kan alle hotmixen en de hele show elke week terugluisteren via 538.nl of mijn eigen Mixcloud. Dat was hem voor deze week. Voor ik het stokje overgeef aan Tiesto, moet er één ding van het hart. Dank aan het hele Dance Department team. Jochem Hameling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Kees van der Zwan, Quincy Truno en Lisbeth Strobbe. Ik ben de volgende week weer. Veel plezier straks met Tiesto.